inmiddels gevonden. Advocaat Wiersum werd twee weken geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. De man die op het hoofdbureau van politie in Parijs vier agenten doodstak en één verwonde... werkte zelf ook bij de politie. Hij is na de aanval doodgeschoten op de binnenplaats. Wat het motief was van de dader is nog niet bekend. Volgens minister Castaner van Binnenlandse Zaken heeft de man nooit eerder problemen veroorzaakt. Franse media schrijven dat het waarschijnlijk ging om een uit de hand gelopen arbeidsconflict. Het hoofdbureau ligt in het centrum van Parijs, in de buurt van de Notre-Dame. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Onder meer president Macron en premier Philippe zijn bij het bureau aanwezig. Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad vinden dat burgemeester Krikke moet opstappen. Ze noemen haar positie onhoudbaar na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de uit de hand gelopen vreugdevuren van de afgelopen jaarwisseling. Volgens de onderzoeksraad overtraden de bouwers meerdere regels... en was de gemeente daarvan op de hoogte, maar greep die niet in. Onder meer groep De Mos, de PVV en de Stadspartijen dringen aan op een vertrek van de VVD-burgemeester. Postbedrijf Cent heeft van de inspectie een boete van bijna 300.000 euro gekregen... voor onderbetaling van bezorgers. Het bedrijf hield geen urenregistratie bij... en betaalde volgens zogeheten normuren. Daardoor werkten postbezorgers feitelijk meer uren dan ze uitbetaald kregen. Soms verdienden ze minder dan het wettelijk minimumloon. De inspectie heeft Cent opgedragen om een betere urenregistratie te voeren. Het weer op steeds meer plaatsen droog en opklaringen.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 Het is een eh, drukke spits en op een aantal wegen loopt het nog wel aardig vast. Maar eh, het hoogtepunt ligt inmiddels achter ons. Het gaat langzaam aan beter, met de nadruk op langzaam. Want op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je nog drie kwartier vertraging tussen Apkoude en Maarsen.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 Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker.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 Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap. Party night with the click, I'm from Stavanger, bitch. The click. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I spent my years trying to open doors Hoping I'd find what I was searching for van Zandvoort, op 106.9 FM. London to Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand I wanna pieces on my plate. She say you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.